Bonenbakker met het NOS Journaal. Het UWV wil de VIA-wachtlijsten aanpakken... door beoordelingen voor arbeidsongeschiktheid later te doen. Eerst moet de focus op reïntegratie en omscholing. Nu gebeurt dat nog andersom en dat leidt tot opstoppingen. UWV-topman Kamps zei in Nieuwsuur dat veel mensen op de wachtlijst graag willen werken. Als dat lukt, hoeven ze niet meer beoordeeld te worden kabinet heeft ook plannen om de wachtlijsten in te korten... zoals het schrappen van de IVA-uitkering voor volledig arbeidsongeschikten. Ook zouden herbeoordelingen alleen nog in uitzonderlijke gevallen worden gedaan. Kinderen vanaf 12 jaar kunnen in El Salvador voortaan een levenslange gevangenisstraf krijgen. President Bukele heeft een wetswijziging daartoe ondertekend. Levenslang kan worden opgelegd voor misdrijven als moord, verkrachting en terrorisme... waaronder ook het lidmaatschap van een criminele organisatie wordt verstaan. Bukele voert een autoritair bewind in El Salvador. Door zijn harde beleid is het bendegeweld in het Midden-Amerikaanse land enorm afgenomen... Wel zit 1% van de bevolking nu in de gevangenis, vaak zonder proces. Uit peilingen blijkt dat 90% van de Salvadoranen zijn beleid steunt. De Palestijnse autoriteit heeft een terreurverdachte uitgeleverd aan Frankrijk. Hij zou achter een aanslag in 1982 in Parijs hebben gezeten. Bij de aanslag op een Joods restaurant vielen toen zes doden en raakten 22 mensen gewond. De nu 72-jarige man werd vorig jaar door de Palestijnse politie opgepakt... kort nadat Frankrijk de Palestijnse staat had erkend. Twee andere verdachten van de aanslag uit 1982 zitten al langer vast in Frankrijk...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 Still a star down from the sky, but a song for birds to sing. Oh, I ask you, yeah. Just one thing, baby. Just a one thing, just a one thing. My body tight, all night. Never let me go.